NOS Nieuws van 8 uur. Jan van der Putten met al de vermoedelijke politiemol Mark M. staat vandaag voor de rechter. Volgens het Openbaar Ministerie keek hij mee in politiesystemen en strafzaken... en verkocht hij jarenlang gevoelige informatie aan criminelen. Daarmee zou hij 800.000 euro hebben verdiend. Morgen komt het Openbaar Ministerie met de strafwijs tegen M. Een deel van het beursgebouw van de Indonesische hoofdstad Jakarta is ingestort. Om welk deel van het gebouw het gaat is nog onduidelijk, maar vermoedelijk gaat het om een balkon of een loopbrug. Ooggetuigen zeggen tegen persbureau Reuters dat zo'n 10 mensen op brancards uit het gebouw zijn gehaald. Hoeveel mensen op het moment van de instorting in het gebouw waren is niet, is niet duidelijk. Kinderartsen willen een verbod op de verkoop van energiedrankjes aan minderjarigen. In het AD zeggen ze dat rusteloosheid, vermoeidheid en hartritmestoornissen bij jonge patiënten vaak worden veroorzaakt door de pepdrankjes. Sommige minderjarigen komen op de spoedeisende hulp terecht. Op de energiedrankje staat nu al wel de verplichte waarschuwing niet aanbevolen voor kinderen. Rusland traint een paramilitaire eenheid in het Servische deel van Bosnië en Herzegovina, melden Bosnische media. De militie zou steun geven aan separatistenleider Dodik, die dreigt geregeld met afscheiding van de rest van Bosnië. De militieleden zouden worden gerekruteerd in de Servische onderwereld en worden getraind in een Russisch-Servisch centrum voor humanitaire hulpverlening. Het Westen is bezorgd over berichten over de Russische inmenging op de Balkan. De Russische ambassade in Sarajevo spreekt van belachelijke verzinsels. In het centrum van de Iraakse hoofdstad Bagdad is een dubbele bomaanslag gepleegd. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 16 doden en tenminste 65 gewonden. De aanslagen werden uitgevoerd door twee zelfmoordterroristen op een druk plein. De verantwoordelijkheid is nog niet opgeëist. Het weer bewolkt van het westen uit regen, aan zee en stormachtige wind en het wordt 6 of 7 graden. Morgen buien met kans op hagel, onweer en natte sneeuw en een graad of 5.